bracht 4300 euro op. Dat geld gaat naar een organisatie die ervoor zorgt dat zieke kinderen via internet contact kunnen houden met hun school. De veiling was georganiseerd door een klassieke muziekzender ter gelegenheid van het Elschot Jaar. De schrijver van onder meer Lijmen en Kaas overleed 50 jaar geleden.